Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. KLM heeft voor de komende 2,5 week alle vluchten naar Dubai geannuleerd. Tot en met 28 maart wordt er niet gevlogen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dubai, normale het drukste vliegveld ter wereld, is geregeld doelwit van Iraanse drones en raketten. Vanmorgen nog werden bij het vliegveld twee drones uit de lucht geschoten. Vier mensen raakten gewond. De dienst voor de identificatie en screening van asielzoekers, de DISA, wordt opgeheven. In juni neemt de IND het werk over. Dat betekent dat 120 werknemers in Ter Apel en Budel hun baan verliezen. De dienst werd vorig jaar opgericht door het ministerie van Justitie en Veiligheid om de politie te ontlasten. Er kwam een computersysteem dat 40 miljoen euro kostte. Maar volgens het ministerie is het logischer dat de taken worden overgenomen door de IND. Het is nog onduidelijk wat er met het computersysteem gaat gebeuren. De ringwegen bij Utrecht mogen niet worden verbreed, heeft de Raad van State bepaald. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... niet duidelijk genoeg gemaakt wat de stikstofuitstoot is van het project. Het gaat onder meer om de A27 bij het natuurgebied Amelisweert. Bij de verbreding daarvan zou een groot deel van het bos moeten worden gekoopt. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde eerder dit jaar al tegen dat plan. Door het oordeel van de Raad van State is nu definitief het plan van tafel. Iran doet niet mee aan het WK voetbal komende zomer in de VS, Mexico en Canada. De Iraanse minister van Sport zegt dat de Amerikanen de Iraanse leider Ghamenei hebben gedood... en dat de Iraanse deelname is uitgesloten. Dan het weer. De regen trekt weg naar het oosten. Vanmiddag zon op de meeste plaatsen droog en vrij veel wind. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen droog en zonnig en dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Geen Greet, Marie, Marij en Angeline. Mies, Maya Jomelin en kleine Tine. Mijn deur is op slot. Laat me nou eens pieten of Welkom terug bij Lunchroom op deze mooie woensdag. Ik ben vandaag begonnen met Marva Hodge. Let the Sunshine In, gevolgd door Doe Maar. Eén nacht alleen. En ik ga door met Neil Diamond. Beautiful Noise. noise going on everywhere, like the clickety clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. coming into my room and it's begging for me just to give it all to Het paviljoen. Het paviljoen is de nieuwe ontmoetingsplek in Zandvoort voor bewoners van Huis in de Duinen. Buurtbewoners en iedereen die het leuk vindt om bij ons langs te komen Wees welkom. Koffie, lunch, borrel en of avondeten. Het paviljoen is iedere dag open voor een heerlijk kopje koffie, lekkere lunch of een borrelhapje. Op woensdag en zondag kunt u ook bij ons terecht voor een avondmaaltijd. Wilt u graag s'avonds komen eten? U kunt van tevoren een tafeltje reserveren door te bellen naar een telefoonnummer. En het telefoonnummer zal ik u straks geven. Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. Vraag de medewerkers naar de mogelijkheden of bel naar het telefoonnummer 5741500. 5741500. Dat is het telefoonnummer van Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg 73. Bill Medley en Jennifer Warnes The Time of My Life. the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.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 son God. It's true. Well, it really doesn't matter what religion you choose. No, no, no. Ooh, make a lady faithful. Lord, Mrs. Graceful. You know the living could be tasteful together in a loving machine. I better call up the queen. It's only fair that she Dit waren Middle of the Road met Chippy Chippy Chip Chip. Samen doen, klaverjassen, een kaartje leggen, troef, roem, jas en nel. Als deze termen je bekend voorkomen, dan heeft u het klaverjassen vast onder de knie. Elke woensdag kunt u bij Pluspunt Centrum aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook. En het is elke woensdag van 1 tot half 4 in de grote zaal van Pluspunt Centrum. De kosten zijn 3 euro, maar dan krijgt u lekker koffie, thee en limonade of wat lekkers voor. Als u mij toch wil aanmelden, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 5740330. 5740330. De Bee Gees, Too Much Heaven. Kate Bush met The Man with a Child in His Eyes. Koffieinloop Pluspunt Centrum. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur kunt u bij Pluspunt Centrum in de grote zaal aanschuiven bij het inlooppunt. Mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. Gratis koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden kom gewoon eens binnenlopen en doe gezellig met ons mee.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 Dit was Celine Dion met Because You Loved Me. Remember, De Commodores is een Amerikaanse soul- en funkgroep die vooral in de jaren 70 en 80 succesvol was. De groep scoorde haar grootste hit met Night Shift, Easy, Three Times a Lady en Ceylon. Wereldwijd werden meer dan 75 miljoen platen verkocht. De Commodores werd in 1968 opgericht door een groep studenten uit Tuskegee in Alabama. De uiteindelijke bezetting was Lionel Richie, natuurlijk een bekende, Thomas McClary, William Williams, William King, Ronald Lee Pett en William Orange. Aanvankelijk noemden ze zich de J's. Maar omdat dat te veel leed op de OJ's, werd er gekozen voor de Commodores. Nadat William King een woordenboek opensloeg. Hier zijn de Commodores met Nightshift. Shift. it lifted us higher and higher. is what you are. what you are Everything I ever want for mine is what you Dit was Dolly Parton met You Are. Open atelier. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. In de open atelier werk je met je eigen tempo en stijl met verschillende materialen. Denk aan houtskool, softpastel, pen en inkt, aquarel, couche en acryl. Je kiest zelf je onderwerp, een landschap, een portret of iets anders dat je inspireert. Je krijgt persoonlijke tips en directe hulp waar nodig. Soms dagen we je uit om eens een ander materiaal of techniek te werken. Zo ontdek je nieuwe kanten van je creativiteit en verruim je je blik. Vergeet niet je eigen materiaal mee te nemen, papierdoek, potloden, verf en wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. En met de Zandvoortpas krijg je 25% korting op de cursusprijs. En het is elke dinsdag van half tien tot 12 uur. George Baker Selection Una Paloma Blanca. locked me on a chain Yes, they tried to break my power Oh, I still can feel the pain one's yours. Dit was Lunchroom weer voor deze week.